5 uur. Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een protestmars tegen de coronamaatregelen is rustig verlopen. Zo'n 2000 mensen liepen mee met de tocht in Eindhoven. Deze verslaggever van Omroep Brabant vindt de timing maar opmerkelijk. We zijn aan het versoepelen, bijna alles kan dadelijk weer en u loopt hier. Ja, we moeten blij zijn om iets wat we gewoon moeten hebben met één knip van de vinger is ze straks weer weg. De tocht begon bij het station van Eindhoven. Daarna liepen de demonstranten richting het stadhuis. Daarbij kwamen ze onder meer langs de woning van deze man. Ik hoor alleen nog mijn herrie. Ik heb geen idee wat het is. Een demonstratie voor de vrijheid tegen alle coronaregels. Oh, uh, alle wappies bij elkaar. Bij Zaltbommel is een hardloper doodgereden door een bestelwagen. De politie is op zoek naar de bestuurder die na het ongeval is doorgereden. De sporter werd aan het begin van de middag aangereden. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar alsnog overleden. En voetballer Kevin De Bruyne heeft flink wat schade overgehouden aan de Champions League finale gisteravond. De middenvelder van Manchester City kon niet meer verder na een botsing met een speler van Chelsea. Zijn neus en oogkas zijn gebroken, zegt De Bruyne op Twitter. Zijn ploeg verloor de wedstrijd met 1-0. En als je wel eens op de kermis in Tilburg bent geweest, dan ken je haar misschien wel. Luchtbux Ria. Sinds 1936 is ze bijna elk jaar bij de schieten te vinden. Ze werd beroemd door de foto's die daarvan in het museum kwamen. En er is nu ook een kinderboek over haar geschreven. Oma Luchtbuks. Want met 100 jaar toch nog elk jaar naar de kermis. Dat is speciaal, vindt de schrijver. Als je zo'n oma hebt, dat is wel bijzonder. Want ik ken best wel wat oma's, maar die staan niet op de schietent. Ria zelf is trots, maar ze heeft het boek nog niet gelezen. Ik vind het geweldig. Ik ben benieuwd wat er, wat ik weet er niks van. De oma Luchtbux uit het boek kan natuurlijk ook goed schieten... en ze maakt grote reizen over de wereld. Het weer nog. In het noordoosten is er nog wat bewolking. Verder is het vandaag flink zonnig bij 15 tot 23 graden. De komende dagen meer van hetzelfde. Het wordt dan zelfs nog een paar graden warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.